voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf 2019 krijgt Nederland elk jaar acht Joint Strike Fighters, de opvolger van de F-16. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk krijgt Nederland 37 van die gevechtsvliegtuigen. Eerst op de vliegbasis Leeuwarden en later ook in Volkel. Daarvan zijn er maar vier inzetbaar voor internationale missies. De rest is nodig om het eigen luchtruim te bewaken en om te trainen. De Nederlandse industrie zegt nu voor meer dan een miljard euro aan orders te hebben gekregen voor het meebouwen aan de JSF. Uiteindelijk moet dat 9 miljard euro worden. Dat is ongeveer twee keer de aanschafprijs van de 37 toestellen. Het is nog altijd onduidelijk door wie de twee omgekomen gijzelaars in een café in Sydney zijn gedood. De slachtoffers zijn de 34-jarige bedrijfsleider en een 38-jarige vrouw die er te gast was. Ze kwamen om in een vuurgevecht toen de Australische politie het café bestormde. Onderzocht wordt of dat door kogels van de politie was of van de gijzelnemer, die zelf ook werd gedood. De gijzeling in Sydney duurde 16 uur. Zeker 17 mensen werden vastgehouden door een gewapende man van Iraanse afkomst. Hij zei dat hij ook bommen had, maar die zijn niet gevonden. De Australische politie zegt dat door de bestorming is voorkomen dat er meer slachtoffers zijn gevallen. Het failliete ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum kan in afgeslankte vorm een doorstart maken. Dat zeggen enkele artsen van het ziekenhuis die van de Sionsberg een polykliniek met dagbehandeling willen maken. 80 van de 260 werknemers kunnen dan hun baan houden. De artsen financieren het plan deels zelf. Of ze ook al een andere financier hebben gevonden is niet duidelijk. De curatoren van de Sionsberg willen voor kerst laten weten of ze akkoord gaan met het plan. Als ze nee zeggen gaat het ziekenhuis in Dokkum in januari definitief dicht. Het weer, er trekken enkele buien over het land, maar in de loop van de dag wordt het droger en breekt de zon vaker door.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.